Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Afghaanse president Karzai een excuusbrief gestuurd over het verbranden van Korans op een Amerikaanse militaire basis. Er worden stappen genomen om herhaling te voorkomen. Het incident leidde tot een golf van protesten in Afghanistan. Daarbij vielen al 15 doden, onder wie twee NAVO-militairen. Het vu centrum in Amsterdam en productiemaatschappij iWorks gaan alle patiënten opnieuw toestemming vragen om filmopnames te gebruiken voor een nieuw medische reality programma. Er is ophef ontstaan nadat bekend werd dat patiënt wordt programma tussen leven en dood zonder toestemming waren gefilmd. Er is een meldpunt geopend waar patiënten naartoe kunnen bellen die in de opnameperiode op de spoedeisende hulp zijn geweest. Twee Amerikaanse legerhelikopters zijn in de lucht op elkaar gebotst. Daarbij zijn volgens het leger zeven militairen omgekomen. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening in de staat Arizona. De oorzaak is nog niet bekend. De twee helikopters deden mee aan een nachtelijke trainingsoperatie. Een 27-jarige voetbaltrainer uit Harlingen heeft voor ontucht met verschillende jongens drie jaar cel gekregen, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank in Leeuwarden acht hem schuldig aan seksuele handelingen met acht jongens van tussen de 13 en 16 jaar. De man is volgens de rechtbank een pedoseksuele masochist. In Londen praten tientallen wereldleiders en ministers over het verbeteren van de situatie in Somalië. Ook minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken is erbij. Somalië wordt al jarenlang geteisterd door anarchie, burgeroorlog, hongersnood en de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. De Britten zien Somalië als een mislukte staat, maar zeggen dat het land een tweede kans verdient. Het weer. Bevolkt en af en toe zon bij een graad of 12. Morgen grijs en plaatselijk wat motregen. Ook dan een graad of 12. In het weekend droog en geregeld zon. Dit was... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files op de A4 Amsterdam-Den Haag. We Woude 2 kilometer. De A10 West richting Zaandam voor de Koentunnel 4. Op de A10 tussen Oud-Zuid en knooppunt Amstel 2 kilometer.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 later the dawn has no more time. music that we choose. It's the music that we choose. Oh, it's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down. You must make your own shoes stop dancing to the music I've got reddest in a happy mood Keep oh, my groove on Funk oh, watching a fake trail Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination, then we got nothing to lose Please repeat the message, it's the music that we choose Keep my groove on Music that we funk Music that we funk Music that we choose It's the music Get the cool.